Met een vertraging van een paar uur hebben Turkije en Armenië akkoorden ondertekend... waarmee ze de betrekkingen normaliseren... De ceremonie stond gepland voor vijf uur vanmiddag, maar op het laatste moment was er oneenigheid over wat er na de plechtigheid gezegd zou worden. Na bemiddeling van de Amerikaanse minister Clinton werden de handtekeningen kort voor half negen gezet. Bijna een eeuw hadden Turken en Armeniërs nauwelijks contact met elkaar... als gevolg van de massamoord op de Armeniërs in 1915. Turkije zegt dat er geen sprake was van genocide... en bestrijdt dat er meer dan een miljoen Armeniërs zijn omgekomen. In de verdragen is afgesproken dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de Armeense genocide. Een aanval van moslimterroristen op het hoofdkwartier van het Pakistanse leger is uitgelopen op een gijzeling. De extremisten houden in het gebouw in Rawalpindi 10 tot 15 Pakistanse militairen gevangen. In het gebouw worden schoten gehoord. Eerder op de dag bestormden zo'n 10 moslimterroristen het pand. Bij het vuurgevecht dat volgde kwamen zes militairen en vier aanvallers om. De vakbond CNV ziet niets in het plan van de FNV om in de strijd tegen de verhoging van de AOW-leeftijd samen te werken met de PVV. Waarnemend voorzitter Van Bochelen zegt dat het CNV eigenlijk nooit met populistische partijen in zee gaat. De PVV sluit mensen op basis van religie of huidskleur uit van deelname aan de samenleving. En dat is geen basis voor samenwerking, al dus de voorzitter. De FNV wil met de PVV praten om te kijken of ze samen actie kunnen voeren tegen het kabinetsplan om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar. Volgende week gaan Wilders en FNV-voorzitter Jongerius daarover praten. Het CNV kan zich niet voorstellen dat het tot echte samenwerking komt. Als de FNV er wel mee doorgaat, dan scheiden onze wegen, al dus van Bochelen. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog.